Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Het dodental van de aanslagen in Brussel is volgens Belgische media opgelopen tot boven de 30. Op de luchthaven Saventum, waar vanochtend twee bommen ontploften, zouden 14 doden zijn gevallen. Zo'n 80 mensen raakten gewond. De luchthaven is helemaal ontruimd. Zeker duizend mensen worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Tenminste één explosie kwam door een zelfmoordterrorist. Naast zijn lichaam werd een Kalashnikov gevonden. De veiligheidsdiensten houden er rekening mee dat er nog steeds terroristen rondlopen op de luchthaven. Bij het metrostation Maalbeek in Brussel ontplofte vanochtend een bom in een metrotrein. Daar kwamen volgens omroep VRT 20 mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Ze hebben vooral brandwonden. Uit voorzorg zijn in België veel gebouwen ontruimd, onder meer van de Europese Unie en de kerncentrales in Doel en Tiange. De koning en koningin van België zeggen dat ze geschokt zijn door de aanslagen. Koning Filip en koningin Mathilde reageerden met een schriftelijke verklaring. Ook koning Willem-Alexander heeft gereageerd. Hij zegt dat Nederland intens meeleeft met de mensen die zijn getroffen... en dat Europa opnieuw zwaar op de proef wordt gesteld. Opnieuw een ontruiming in Hoofddorp. Het gebouw van mediabedrijf Sanoma wordt ontruimd vanwege een bommelding. Zou een verdacht pakketje in een auto zijn gevonden, zegt de hoofdredacteur van Nu.nl die ook in het gebouw zit. Verder, eerder op de dag was het station van Hoofddorp urenlang ontruimd. Een trein daar was stilgezet vanwege verdacht gedrag van een reiziger. Er is niets verdachts gevonden in de trein, wel is er iemand aangehouden. De trein rijdt niet verder, passagiers worden vervoerd met bussen. Bij het station werden ook twee pakketbezorgers aangehouden... omdat ze niet wilden stoppen bij een afzetting. Het weer vrij veel bewolking, maar ook af en toe wat zon, met name in het zuidwesten. Landinwaarts soms wat lichte regen. 8 tot 11 graden is het.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 Stuck in a mood so far away that it couldn't be good. My back hurt net it rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are the same. look at the heroes Liverpool I'll stick by you forever and do do it in stuck in a vine.